niet met volledige zekerheid te achterhalen. Eerder stelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat Defensie ernstig tekort was geschoten, waarna minister Hennis aftrad. De advocaat die de nabestaanden bijstaat noemt de beslissing van het OM tegenover het AD onbegrijpelijk. Volgens hem is er nog genoeg te onderzoeken. In het hele land geldt sinds middernacht tot vanmiddag 12 uur code oranje. Gisteren was het code rood, maar al komende dag blijft het glad door sneeuw en vrieskou. Rijkswaterstaat roept weggebruikers daarom op om niet op pad te gaan tenzij dat echt noodzakelijk is. Hoeveel treinen er gaan rijden is nog onduidelijk. Basisscholen mogen weer open, maar veel blijven nog een extra dagje dicht... omdat de vraag is of leraren wel kunnen komen. De VS zoekt weer toenadering tot de VN-Mensenrechtenraad. Het land wil als waarnemer aanschuiven bij de raad... en misschien in de toekomst weer volledig lid worden. Republikeinen zijn al jaren kritisch over de raad... omdat er landen in zitten die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten. De democraten vinden ook dat de raad verbeteringen moet doorvoeren... maar pleiten er juist voor om binnen de VN-organisatie in discussie te blijven. De Super Bowl is gewonnen door Tampa Bay Buccaneers, net als in 2003. Ze wonnen de American voetbalfinale van titelverdediger Kansas City Chiefs. Tom Brady van de Buccaneers was met 43 jaar en 188 dagen de oudste speler ooit in een Super Bowl. Brady won de Super Bowl al zes keer eerder met de New England Patriots, wat al een record was. Het weer af en toe nog sneeuw bij min 5 tot min 8 graden. Overdag is het zwaar bewolkt met op veel plaatsen nog wat lichte sneeuw.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 You know I'm down to go anywhere. But told you I don't wanna go there. I think you feel good, yeah, I think you're so sweet. But you're taking this all too serious van ZFM. going around like bum bum bum.